12 Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij schietpartijen in Parijs zijn doden en gewonden gevallen. Franse media spreken van drie schietpartijen waarbij minstens 18 doden zouden zijn gevallen. In één geval opende een man met een kalasjnikov het vuur op bezoekers van een restaurant in het 10e arrondissement. Daarbij zouden twee doden en zeven gewonden zijn gevallen. Ook is er sprake van een gijzeling in een concertzaal. Getuigen zagen daar twee gewapende mannen naar binnen gaan. Mogelijk is dat op dezelfde locatie waar een van de schietpartijen zich heeft afgespeeld. Bij het voetbalstadion Stade de France zijn twee explosies gehoord. Daar werd de oefenwedstrijd Frankrijk-Duitsland gespeeld. Het stadion is afgegrendeld van de buitenwereld. President Hollande, die bij de wedstrijd aanwezig was, is vertrokken naar het presidentieel paleis. De Internationale Atletiek Federatie IAF heeft besloten de Russische Atletiekbond voorlopig te schorsen. Bij een stemming van het bestuur van de IAF over een schorsing stemden 22 bestuursleden voor een uitsluiting. Er was één stem tegen. De IAF liet weten dat de Russische atleten tot nader order niet mogen deelnemen aan internationale wedstrijden onder auspiciën van IAF. Ze lopen het risico ook de Olympische Spelen in Rio de Janeiro te missen. In Schiedam werd vanavond een stille tocht gehouden voor de vorige week vrijdag doodgeschoten Hamidou uit Schiedam. Er liepen 500 mensen mee. Na afloop waren er toespraken van nabestaanden. Een tante van Hamidou riep de daders op zich te melden. Het slachtoffer van 21 uit Schiedam werd aangereden door een gestolen auto. De wagen knalde na de aanrijding tegen een boom. De inzittenden sloegen op de vlucht. Het Nederlands elftal heeft de oefenwedstrijd uit tegen Wales met 3-2 gewonnen. Arjen Robben scoorde 9 minuten voor tijd de winnende treffer. Het weer nog. In het noorden en oosten nog een paar buien, plaatselijk met onweer. De wind trekt flink aan tot stormachtig aan de kust met mogelijk zware windstoten. Morgenochtend soms zon, daarna bewolking en regen bij een graad of 11.